met het NOS Journaal. Minister Timmermans is voor Nederland kandidaat om eerst voorzitter Juncker. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Het kabinet wil graag een zware post in de nieuwe Europese Commissie. Eerder werd minister Ploemen genoemd als commissaris... en ook minister Dijsselbloem werd genoemd voor een plek in Brussel. De reddingsbrigade heeft deze zomer meer badgasten en watersporters gered dan vorig jaar. Het waren er dit jaar 369, ruim 20 meer dan vorig jaar. De stijging is opvallend omdat het deze zomer minder druk was bij recreatieplassen en stranden door het wisselvallige weer. De reddingsbrigade wijdt het toegenomen aantal ernstige ongelukken aan de slechtere zwemvaardigheid van mensen. Negen zwemmers kwamen deze zomer om het leven. De politie roept mensen op om niet te testen of ze met hun mobieltje 112 kunnen bereiken. Vanochtend werd bekend dat zo'n 50.000 mensen, vooral in de grensregio, het alarmnummer niet met hun mobiele telefoon kunnen bellen. Dat bericht leidt er volgens de politie toe dat 112 elk uur tientallen keren wordt gebeld door mensen die het bereik even willen testen. Volgens de politie kan dat gevaarlijk zijn voor mensen die echt een noodgeval hebben. De meeste uitgeprocedeerde asielzoekers in de Sacramentskerk in Den Haag zijn daar vertrokken. Ze hebben er anderhalf jaar gezeten. Ze moesten weg op last van burgemeester Van Aartsen. De brandweer vindt de kerk brandgevaarlijk en niet geschikt voor bewoning. De asielzoekers mogen voorlopig gebruik maken van de dakloze opvang in Den Haag. Intussen zoekt de gemeente samen met Vluchtelingenwerk naar een definitieve oplossing voor de groep vluchtelingen uit vooral Afghanistan en Irak. Het weer overwegend droog, alleen aan de westkust kans op een enkele bui. Morgen in het noordoosten en zuidwesten van het land eerst wolkenvelden en af en toe regen. In de rest van het land geregeld zon. Het wordt ongeveer 21 graden.